Dus ook nieuw sociaal contract van Pieter Omtzigt. Opvallend, want die partij lag misschien wel het meest dwars tijdens de gesprekken... zegt politiek verslaggever Xander van der Wulp. Binnen NSC voelen ze echt de verantwoordelijkheid nu... om gezien de beperkte mogelijkheden die er zijn na de verkiezingsuitslag te gaan kijken of zij zo'n extra parlementair kabinet... want eh, dat moet het gaan worden, of zij dat echt mogelijk kunnen gaan maken. En je merkt bij de andere partijen en nu ook bij NSC... toch wel ongeduld de fase van om elkaar heen draaien en aftasten. Dat is echt voorbij en na volgende week willen ze echt gaan onderhandelen. Een extra parlementair kabinet dus, een hele mond vol... betekent dat er dan geen regeerakkoord is... en er ministers van allemaal verschillende partijen gaan samenwerken. Het duurt langer voordat we weten of Rutte de nieuwe NAVO-baas wordt. Hij is een van de grootste kanshebbers om Jens Stoltenberg op te volgen. Daarbij heeft hij steun nodig van alle 31 lidstaten. Van de VS, Groot-Brittannië, Duitsland en Frankrijk heeft Rutte al groen licht. Maar Hongarije zegt dat ze tegen gaan stemmen. En zij schuiven een eigen kandidaat naar voren. Ja, en deze man kan niet alleen zingen... Robbie Williams natuurlijk. Hij maakt ook kunst en vandaag was hij in Amsterdam om daar een tentoonstelling met zijn werk te openen. Aan onze verslaggever vertelde hij dat hij is gaan schilderen en tekenen nadat hij een paar kunstwerken van Banksy had gekocht. Die brachten hem op een idee. Big fan of Banksy and fortunate enough to get a few of his pieces in 2002 and it was him that was like, oh this is punk, you can do it yourself. And he's the reason that um, what I've done. Ja, Robbie's kunst gaat over de diepe dalen waar hij doorheen is gegaan. Depressies en drugs. En daar heeft hij wat moois van gemaakt. Vanaf morgen voor iedereen te zien in het Moco Museum in Amsterdam. Het weer dan nog.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 Ik ben er. En Joop, ben jij er ook? Ja hoor, klaar. Schuiven in mijn handen. Alles komt in orde. Helemaal goed Joop. Ik zei het dus net al, lekkere uuropener. En de volgende plaat is ook zo fijn. Bluegrass, zoals gewoonlijk de tweede plaat in de show. Claire Lynch en Train Long Gone. in with Nashville Radio Show. just when I wasn't expecting it, darling, there you stood. I ain't never been a knight in armor, but with you I could. I'm trying to play it so cool, babe, but my heart is out of control. You're giving the shakes to my body. You scare the hell hele mooie ballad van een formaat formatie, eigenlijk een duo... waarvan je eigenlijk bijna steeds maar twee nummers hoort. Zo zonde. Want deze mensen hebben gewoon zoveel lekkere muziek gemaakt. Misschien heb je ze al herkend. Het waren de Bellamy Brothers uit 1988... met een hele mooie ballad Big Love. We gaan voor de eerste keer in onze digitale brievenbus... en daarvoor gaan we naar Canada voor muziek van een zangeres... die in 2002 voor het eerst de microfoon pakte... en hem niet meer losliet, want ze vindt het zo fijn om muziek te maken. En ze heeft een nieuwe single uit. Haar naam is Tegan Little Chief en dit is Need to go. Maar wij gaan nog lang niet weg, hoor. Six years sober and I haven't had a drink Till you crashed on over and time just slipped away I didn't see you come Ja she stukje stevige nieuw country hier bij de National Radio Show. Dat was Craig Morgan en Bonfire. We gaan weer naar onze digitale brievenbus en daarvoor gaan we naar Australië. John Spence bracht onlangs zijn nieuwe album uit. En die heet Living the Dream en laat zijn nieuwe single nu ook zo heten. Is dat de jullie van John Spencer? Nee, dit is Spence. Dat is heel wat anders? Ja, heel anders. set out to write the book or change the world someday. Just going for a ride, hoping that we might be okay.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 En is a Good Old Boy. Lekkere country uit Nederland. En we blijven even bij de vrouwen. Want de volgende zangeres zetten het nummer dat je nu zo gaat horen. In 1990 op de plaat. Het bereikte de nummer 2 in Amerika in de Billboard Hot Country Singles and Tracks. En nummer 2 was George Strait. En laten we daar nu straks naartoe gaan in het Spotlight album. Maar nu eerst Reba McIntyre en Walk On. Zit zij niet in de Voice America op Ja, ja, ja. Queen of Country. Hè? Oh, Reba McIntyre. Hoe oud is zij eigenlijk? Reba Gossi Dikkie, nou, ga, je me nu vragen. Ze is volgens mij toch generatiegenoot van Dolly, of niet? Uh, Reba is op dit moment 68. En ze oh. wordt op 28 maart, wordt ze dus 69. Goed om te weten. Ziet er nog goed uit voor de leeftijd. Hier is Reba. But lekker hoor. Reba McIntyre en Walk On. Ja, je hoort niet zoveel van dit soort nummers van. Het zijn meestal de geëikte nummers die gedraaid worden. Zoals bijvoorbeeld de Fancy, om andere, om, eh, om andere even te noemen. Maar dit was gewoon ook een hele leuke plaat uit 1990. Nou, ik vind het sowieso wel leuk dat je af en toe die plaatjes verbouwd komen... die je eigenlijk niet op de radio hoort normaal gesproken. Ja, maar daar zijn wij voor, hè? Dat doen wij gewoon. goed, hè? Ik maakte net eh, al de ezelsbrug naar George Strait... omdat dat nummer 1 was in 1990 na eh, en Reba dus nummer 2 met Walk On. En George Strait laat hij nu een nieuw album uit hebben. Op 9 februari, jongsleden, kwam zijn nieuwe album Country Valentine uit. En dat hebben we de Spotlight album van deze week gemaakt. Je gaat achter elkaar luisteren. I Just Want To Dance With You en daarna Don't Tell Me You're Not In Love. Dit is het Nashville Spotlight album. I don't wanna be the kind to hesitate be too shy, way too late. I don't care what they say other lovers do. I just wanna dance with you. I got a feeling that you have a heart like mine, so let it show, let it shine. If we have a chance to make one heart of two. And I just wanna dance with you. are Spotlight album. hiding your fear. Let your lips say what your heart already knows. Your denial is the last thing to fall. The only brick left holding the wall. Don't hold back. Speak with your heart and your soul. Yeah. bluegrass time. Dankjewel, Pet en Ernie. Ja, digitale brievenbus. Je hoorde hiervoor hoorde je eerst Backline met Meet Me in Montana. Lekkere bluegrass. En het is nu weer tijd geworden voor onze digitale brievenbus. Daarvoor gaan we naar Ierland voor klassieke traditionele country muziek van Louise Morrissey. Dit is haar nieuwste single en die heet Just In Case. got a tiger by the tail It's plain to see. I won't be much when you get through with me. Well, I'm a losing weight and I'm turning mighty pale. Looks like I've got a tiger by the tail. Well, I thought the day I met you, you were meek as a lamb. Just the kind to fit my dreams and plans the pace we're living takes the wind from my sails, and it looks like I've got a tiger by the tail. I've got a tiger by the tail, it's plain to see. I won't be much when you get through with me. Well, I'm a losing weight and a turning mighty pale. Looks like I've got a tiger by the tail. helpless as a leaf in a gale. And it looks like I've got a tiger by the tail. I've got a tiger by the tail, it's plain to see. I won't be much when you get through with me. Well, I'm a losing weight and a turning mighty pale. Looks like I've got a tiger by the tail. dat was Buck Owens. En vertel me nou niet dat je niet hebt meegezongen. Heerlijk toch? I've got a tiger by the tail. Echt zo'n lekker amazing nummer. De volgende is er ook zo eentje. Billy Joe Spears en Blanket on the Ground. En daarna Chris Stapleton en Arkansas. Come and look out through the window. That big old moon is shining down. Tell me now, don't it remind of a blanket on the ground. Remember back when love first found us? We'd go slipping out of town, and we'd love beneath.